Lot Lewin met het NOS Journaal. VVD'er Josias waarnemend burgemeester van Amsterdam. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes... heeft hem aangewezen na overleg met de fractievoorzitters... in de Amsterdamse gemeenteraad. Van Aartsen was sinds april dit jaar waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe. Daarvoor was hij burgemeester van Den Haag. Hij neemt de functie waar totdat er een nieuwe burgemeester is benoemd. Dat gebeurt naar verwachting volgend jaar zomer. De Tweede Kamer stemt rond deze tijd over de ongeveer 50 moties die tijdens het tweedaagse debat over de regeringsverklaring zijn ingebracht. Naar verwachting wordt alleen de wijkverplegingsmotie aangenomen. Dat is het voorstel van PvdA-leider Ascher om niet te bezuinigen op de wijkverpleging. Een meerderheid in de Tweede Kamer zal de motie steunen en ook premier Rutte heeft al gezegd dat hij erachter staat. De afgezette Catalaanse leider Puigdemont keurt de arrestatie van acht regiobestuurders af. In een toespraak vanuit België noemt hij het besluit van de rechter om ze vast te zetten vanwege het uitroepen van de onafhankelijkheid in Catalonië een serieuze vergissing. Puigdemont hangt zelf een internationaal arrestatiebevel boven het hoofd. Of dat is uitgevaardigd is niet duidelijk. Ook riep mond Catalanen op om zonder geweld te protesteren tegen de Spaanse regering. In Catalonië zijn al duizenden mensen de straat opgegaan vanwege de arrestaties vandaag. En president Trump schuift Jerome Powell naar voren als nieuwe president van de Fed, het stelsel van centrale banken in de VS. De 64-jarige Powell gaat naar verwachting niet veel veranderen aan het beleid. Hij zit al jaren in het bestuur. De voordracht komt in de financiële wereld dan ook niet als een verrassing. De benoeming van het Witte Huis moet nog worden bekrachtigd door de Senaat. En het weer dan nog, het koelt vannacht flink af. De minima liggen tussen de 2 en de 4 graden, met kans op voorstaande grond.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 Welkom bij een Peaceful Radio Show 1253 hier op CFM Zandvoort. In de late uurtjes gaan jullie luisteren naar New Age muziek. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma zoals ik al zei. Dit uur, eerste uur, gaan we luisteren naar twee nieuwe werkjes. Super Stratum van John Burke en johnburkemusic.com. Die, eh, daar vind je alle informatie. Masako, dat is een uh, die eh, op piano, solo piano zoals ze dat tegenwoordig noemen. En haar nieuwe cd is Piano Sanctuary. En natuurlijk nog veel meer andere albums. Ja, zo heet het vroeger. Was het eh, eh, singles, eh, dan had je LP's en tegenwoordig heet het liedjes. Um, die zijn er weinig in Peaceful Radio Shows. Ehm, maar alles heet tegenwoordig albums. Nou, zijn we helemaal bijgepraat. Veel luisterplezier. This is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. Hi, I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. Thank you for listening to Peaceful Radio.